uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet met de auto, de fiets, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen... zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade staan verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg zijn een zorgcentrum en een supermarkt ontruimd. 40 mensen zijn opgevangen in een buurthuis. Ook uit België en Duitsland komen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. De Franse minister van Volksgezondheid dreigt met een verplichte coronavaccinatie voor zorgpersoneel. De minister wil dat in september 80% van het personeel minstens één prik heeft gehad, schrijft hij in een brief aan ziekenhuisdirecteuren. In Frankrijk wint de Delta-variant steeds meer terrein. Inmiddels gaat het om 20% van het totaal aantal besmettingen. Vorige week was dat nog ongeveer 10%, schrijft de minister. Oekraïne heeft zich als achtste en laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Oekraïners wisten in de verlenging te winnen met 2-1 van Zweden. Oekraïne neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland... dat eerder op de avond met 2-0 te sterk was voor Duitsland. Het weer. Vannacht valt er verspreid over het land een bui. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag is het bewolkt en vallen opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 wordt het dan vrij koel. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. closer than I've ever been. need Stop, drop to an all flop She's Queen of fox independence. siege. She got soul in the beauty of her melody. Ja, ik ga door. En jij, wat doe je nou?